uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. De Schiphol-tunnel in de A4 blijft na een brand nog de hele avondspits in één richting dicht. In de tunnelbuis voor verkeer van Amsterdam naar Den Haag was een brandje in een vluchtgang. De brand was snel geblust, maar de tunnel moet worden geventileerd. Volgens de ANWB is de Schiphol-tunnel tot zeker 7 uur in zuidelijke richting dicht. De nabestaanden van Mitch Henriques hebben ontstemd gereageerd op de uitkomsten van een forensisch rapport. Daarin staat dat de man, die twee jaar geleden na zijn arrestatie overleed... waarschijnlijk is omgekomen door een hartstilstand en niet door een nekklem. Vanwege het onderzoek is de rechtszaak tegen de betrokken agenten voorlopig stilgelegd. Een woordvoerder zegt dat de familie het gevoel heeft dat de advocaten van de agenten er alles aan doen om de zaak te vertragen. De overweg bij Harlingen, waar vanochtend twee doden vielen, was alleen beveiligd met knipperlichten en niet met slagbomen of bellen. ProRail zegt sinds een ongeluk van vorige maand in gesprek te zijn met de grondeigenaar om de overweg af te sluiten. Vanochtend kwamen een volwassene en een kind om het leven toen een trein op hun auto botste. De Russische oppositieleider Navalny is veroordeeld tot 15 dagen cel en een boete van ruim 300 euro voor zijn rol bij de demonstraties van gisteren. Hij is onder meer gestraft omdat hij een politiebevel negeerde. Op de demonstraties tegen overheidscorruptie kwamen in meerdere Russische steden tienduizenden mensen af, veel meer dan verwacht. Honderden betogers werden opgepakt, onder wie dus Navalny. Defensie beperkt de schaderegeling voor personeel dat heeft gewerkt met chroom 6. Het is een giftige stof, in bijvoorbeeld verf, die kanker kan veroorzaken. Meer dan 2500 defensiemedewerkers hebben zich gemeld voor een schaderegeling die twee jaar geleden werd ingesteld. Uit lopend onderzoek van het RIVM blijkt dat enkele ziektes die aan het werken met chroom 6 werden toegeschreven, niets met de stof te maken hebben. Het weer, vrij zonnig en maximaal 17 graden. Morgen eerst veel zon, later vanuit het zuiden bewolking en kans op een onweersbui. Het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad een enorme verkeerschaos rondom Amsterdam... door de afsluiting van de Schiphol-tunnel naar Den Haag. Die tunnel blijft waarschijnlijk de hele avond spits dicht. Zorgt voor een verkeersinfarct rond Amsterdam op de A10... en ook op de A5 en op de A9... Andere problemen zijn de A27 Utrecht-Almere... na een ongeluk tussen Beeldhoven en Eemnes. Op de N11 richting Leiden vanaf Bodegraven. Afgevallen lading, daarom vertraging tussen de afrit Kerk en Zaan en Alphen aan de Rijn.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 人。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 natural my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 you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 baby,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 van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM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 that you are